Volging drie mannen uit Nieuwegein aangehouden. Die worden verdacht van een gewelddadig Dat is net over de grens in Duitsland. De inbrekers vluchten. Ze vlogen bij Hezen uit de bocht. Toen vluchten ze het bos in en daar zijn ze aangehouden. Twee verdachten zijn 19 jaar, de derde is 23. Een van de hoofdverdachten in de liquidatiezaak is zelf doodgeschoten. Het is Ali Agun. Volgens het OM gaf hij opdracht tot een aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Maar de rechtbank sprak hem vrij. Na zijn vrijspraak was Agun naar Turkije vertrokken. In het hoge beroep van de liquidatiezaak dat nu loopt... heeft kroongetuige Fred Ros belastende verklaringen afgelegd over Agun... en over de andere hoofdverdachte Dino Sorel. Bij aanslagen in Irak zijn opnieuw tientallen doden gevallen. Een zelfmoordterrorist blies zich op bij een legerbasis in het zuiden van Bagdad. De tientallen slachtoffers behoren tot een Soenitische militie... die verzet zich tegen de opmars van terreurgroep Islamitische Staat. Bij een andere aanslag ten noorden van Bagdad vielen zes doden. Het internationale antidopingbureau WADA gaat duizenden bloed- en urinestalen van Russische atleten opnieuw testen. Het onderzoek volgt op een documentaire van de Duitse tv-zender ARD over massaal dopinggebruik in de Russische sportwereld. Rusland heeft WADA beloofd aan elk onderzoek te zullen meewerken. Tweer. Het wordt droog, het klaart op. Morgen is er minder wind, af en toe zon, maar ook nog een buitje. En dan wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het. Eh ja, eh, sorry. Koen, Gerard en Dominier van 3FM. Ja, we nemen even de zender over. Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen! Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen.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 Driving home for Christmas. Nummer 2. Nummer 1. 50. Over the ground lies a mantle of white. A heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill in the weather. Love knows no season, love knows no climb. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. lightly. I'll be home for Christmas. have snow and mistletoe and presents by the tree.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 We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, ha, och arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goei mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluia. hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van fronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap met verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureool scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is aan sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren. De Winterse 50. Nummer 45. Merry Christmas, baby. Christmas, baby. Stille nacht, onveilige nacht. Alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige fonduavondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl.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 Nummer 46. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakstoel. Nummer 45. 44. Nummer 43. 42. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Nummer 41. does that mean Christmas? Yeah. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De film The Interview komt ook op internet. Gisteren werd bekend dat de film in een paar honderd bioscopen te zien is vanaf morgen. De première was eerst voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege bedreigingen door hackers. The Interview gaat over een complot om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Toen Sony de film aankondigde werd het bedrijf gehackt en er werd gedreigd met aanslagen tegen bioscopen die de film zouden vertonen. Deskundigen denken dat Noord-Korea erachter zit. De film is nu, vandaag misschien al of anders morgen te huren, meldt Sony.